Vier mensen raakten ernstig gewond bij het ongeluk waarbij verschillende auto's betrokken waren... Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Braaiendreef en de Loevenhoutsdijk in Utrecht. Hoe het ongeluk is gebeurd kan de politie nog niet zeggen. Ook over de identiteit van de doden en gewonden is nog niets bekendgemaakt. De vulkaan op IJsland lijkt tot rust te zijn gekomen. Komt geen as of lava meer uit de krater, alleen nog wat stoom. De seismologische activiteit is volgens deskundigen weer bijna op het niveau van voor de uitbarsting. Wel waarschuwen ze dat het nog te vroeg is om te zeggen dat het vliegverkeer geen last meer van de vulkaan zal hebben. Vorige maand werd een groot deel van het Europese luchtruim vanwege de aswolk uit de vulkaan gesloten. Dagenlang zaten miljoenen reizigers vast op vliegvelden over de hele wereld. De Nederlandse marine heeft in het Caraïbisch gebied een vrachtschip onderschept met bijna 320 kilo cocaïne aan boord. De drugs werden gevonden op een Panamees vrachtschip dat onderweg was van Colombia naar Honduras. De zeven bemanningsleden zijn gearresteerd. De tien balen cocaïne waren verborgen in een brandstoftank. De drugs werden pas ontdekt nadat de brandstof was overgepompt in een ander schip. FC Twente heeft een opvolger gevonden voor trainer Steve McLaren, die naar Wolfsburg gaat. Het is de Belg Predom. Hij tekende in Enschede een contract voor drie seizoenen. Preudom trainde eerder de Belgische club Standaard Luik en A-agent en ook was hij technisch directeur van Benfica. Het weer in het noorden wat regen en het koelt af tot een graad of 11. Overdag in het noorden en oosten kans op een bui, elders veel zon. En het wordt dan gemiddeld 19 graden. Dit was het NOS Journaal.